uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Binnen het Amsterdamse studentenkoor is veel te doen over seksistische uitspraken van een aantal mannelijke leden. Op Dumpert dook een video op van een speech tijdens de Lustrumviering. Daarin wordt gezegd dat vrouwen niks meer zijn dan een hoer. Vrouwelijke leden zijn woedend en schreven een brief aan het bestuur. De rector van het Amsterdamse studentenkoor is geschokt... en zegt dat er een onderzoek komt naar de seksistische uitspraken. In het Verenigd Koninkrijk is de strijd om de nieuwe premier te worden losgebarsten. In het eerste televisiedebat stonden de kandidaten Truss en Sunak fel tegenover elkaar. De huidige minister van Buitenlandse Zaken en de oud-minister van Financiën... botsten onder meer over de uitgaven van de Britse regering en hun belastingplannen. De brandweer in de VS krijgt langzaam meer grip op de grote bosbrand in Californië. De zogenoemde Oak Fire bij het Yosemite National Park verspreidt zich nu niet meer naar het oosten. Er is minder wind, waardoor blusvliegtuigen hun werk beter kunnen doen. 2500 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Bij een bestorming van het VN-hoofdkwartier in de Democratische Republiek Congo zijn zes mensen om het leven gekomen. De railschoppers drongen het gebouw met geweld binnen. Ze willen dat er een einde komt aan de grote VN-vredesmissie MONUSCO in Tunesië is ingestemd met het referendum voor een nieuwe grondwet. Ook al was de opkomst erg laag. Slechts iets meer dan een kwart van de kiezers ging naar de stembus. Maar omdat er geen minimaal opkomstpercentage nodig was... wordt de nieuwe grondwet wel ingevoerd. Die geeft president Said de mogelijkheid om op eigen houtje wetten in te voeren in Tunesië... en de premier te benoemen. Het weer. In de ochtend trekken nog een aantal buien over het land.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 Don't like his baggy jeans, but I'm, I like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on trip I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see LA I really want to come pick you with you way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving no show toes. Walking that wall, talk that slick talk.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 Medewerkers van de zorginstelling sloegen bij RTV Noord alarm over een angstcultuur, seksuele intimidatie en het wegsluizen van zorggeld. Internationale wetenschappers maken zich zorgen over een nieuwe manier van communiceren door criminelen. Die verbergen steeds vaker geheime boodschappen in foto's of video's. Zo laten ze elkaar weten waar bijvoorbeeld drugs zijn verstopt. En vrouwelijke leden van het Amsterdam Studentenkoor zijn woedend over seksistische speeches... die mannelijke leden dit weekend hielden tijdens hun lustrumviering. Daarin werden vrouwen onder meer hoeren genoemd. Dat weer, eerst nog wat buien, maar vanmiddag meer zon.